Waterwalgemoed met het NWS Het internationaal straf de laatste chef van de Libische geheime dienst... onder dictator Gaddafi wordt opgepakt. Het Hof wil hem vervolgen voor oorlogsmisdaden... en misdaden tegen de menselijkheid. Toen Libiërs in 2011 massaal de straat op gingen... om het aftreden van Gaddafi te eisen... gaf de chef van de geheime dienst het bevel hard in te grijpen. Betogers werden vastgezet, gemarteld of op straat doodgeschoten. Het strafhof vraagt alle lidstaten mee te helpen bij het opsporen van de voormalige Libische spionagechef. De vier grootste zorgverzekeraars hebben vorig jaar in totaal ruim 330 miljoen euro verlies geleden. Mogelijk stijgen de premies daardoor flink, meldt NRC. De krant heeft de jaarcijfers van Achmea, VGZ, CZ en Mensis geïnventariseerd. Na kritiek dat de zorgverzekeraars te veel geld op de plank lieten liggen... hebben ze de afgelopen jaren hun vermogen ingezet om grote premiestijgingen te voorkomen. De reserves zijn daardoor bijna op. Volgens NRC hebben de meeste verzekeraars nu geen ruimte meer om stijging van de premies tegen te gaan. Tegen een stel uit Roelof Arendsveen dat een kind in de winter van 2015 lange tijd buiten had gezet, zijn in hoger beroep celstraffen geëist. Het OM wil dat de stiefmoeder zes jaar cel en tbs krijgt, tegen de vader is vijf jaar geëist. De destijds 12-jarige dochter werd ernstig onderkoeld gevonden in haar huis. Omdat ze in haar bed had geplast, was ze buiten gezet in dunne kleding. In het ziekenhuis bleek dat haar lichaamstemperatuur was gedaald tot 23 graden. Ook de twee jaar oudere broer werd mishandeld en verwaarloosd. Binnen drie dagen weten we wie de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is, melden bronnen aan de NOS. Er zouden nog twee mannen in de running zijn, Henk ten Katen en Dick Advocaat. Een van die twee moet de opvolger worden van de ontslagen Danny Blind. Het weer vanavond neemt de buienkans af. Vannacht zijn er landinwaarts opklaringen met lokaal ook kans op lichte vorst.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 jij vanavond? Ik zet de bloemetjes buiten. Ga jij dan met me mee? Hey, het is weer een tijdje geleden dat wij dit ook samen deden. Vind jij het ook een goed idee? We zijn maar druk met onze eigen dingen live. De Jens hier op eh, ZFM eh, Zandvoort. Eh, de Jens kent u allemaal wel. Ze treden vaak op tijdens de halftime show van de toppers. En, ja, en ook nog leuk, vorige paar weken geleden hadden wij Yves Berens hier in de uitzending. Toen werd bekend dat hij ja, in, in Jans gaat zitten. En dat Wesley Klein stopte bij de Jens. En dat ja, nieuw voor onze grote vriend Yves Berens, ons dorpsgenoot... gewoon bij de Jens gaat zitten. En over Yves Berens gesproken het gaat wel heel erg lekker met deze grote man. Want hij uh, ja, trad eh, van de... Eh, even kijken, maandag trad hij op bij Koffietijd. Dus gisteren was, hij, had hij een optreden gegeven bij Koffietijd... met zijn nieuwe single Net als Domino. En ehm, ja, ik ben benieuwd. hij is nog niet uitgebracht, zie ik. Maar binnenkort, dus, als wij hem in, in onze handen hebben... gaan wij hem zeker draaien. En over Yves Berensen gesproken. Ik wil alleen maar jou. Dat was zijn vorige single. En daarom gaan we hem ook even draaien. Yves Berensen met Ik wil alleen maar jou. te tonen deed hij zijn best. En het werd veel beter dan de rest. Haar ogen geïnspireerd door de zon. Van de bergen naar boezem, ik wist dat het kon. Van een zwoele zomerwind creëerde hij adem. Een verademing als zij bij mij blad. wie ik weet niet wat ik zie. Jij bent de engel uit mijn dromen. Als mensen stoppen en mensen staren, het vervult mijn hart met trots. Je ziet hun ogen, ze zijn verbaasd. Ze denken dat jij uit de hemel komt. En als je hoort wat ze allen zeggen van jou, ze vragen zich af wie loopt naast die vrouwen en aan zijn zij. ze zijn gek. Zo'n engel als jij is bij mij wel in trek. Ze stuurde de meest spraakmakende schepping naar mij. Ik vlieg op haar vleugels mee op de wind. Haar ogen geïnspireerd door de zon. Van de bergen naar het boezem, ik wist dat van een zwoele zomerwind creëerde hij adem. Een verademing als zij bij mij is. Oh wat, oh wie, ik weet niet wat ik zie. Jij bent de engel uit mijn dromen. Als mensen stoppen en mensen staren, het vervult mijn hart ziet hun ogen, ze zijn verbaasd. Ze denken dat jij uit de hemel komt. En als je hoort wat ze allen zeggen voor jou, ze vragen zich af wie loopt naast die vrouwen en aan zijn zij. en mijn hart ging sneller slaan. Je blonde haar, in een oogopslag, wist ik het zeker, wij horen bij elkaar. Je je dans zo lekker in de wind, kan mijn dag nog mooier zijn, als die al zo begint. Slaat dus naar nou mij met je mooie volle mond. En hoe lang ik ook sta, met een seconde word je mooier als een zeldzaam exemplaar. Je je danst zo lekker in de wind. Kan de dag nog mooier zijn als die al zo begint? Zo begin. van Stad en Land hier op uh, eh, ZFM eh, Zandvoort. En eh, ja, altijd hartstikke gezellige plaatjes van Stad en Land. Door wat ze uit hebben gebracht. ze waren eerst met z'n vieren en nu maar met z'n drieën. Dus altijd wel, vind ik wel jammer, want dat was wel een bekende jongen... die vroeger altijd in, in Zandvoort was en kwam en uitging en zo. En dat was hartstikke een leuke groep. En nu nog steeds hoor, maar natuurlijk met z'n drieën. Maar nu Eerst waren ze eh, met z'n vieren. Dus dat maakt allemaal niet uit. U luistert nog steeds naar CFM Zandvoort. Eh, het lekkerste station van uw eh, regio. En wij proberen ondertussen Rob van Daal even te pakken te krijgen. Maar zijn telefoon ging wel over. Maar hij nam niet op. Dus dat komt vast wel goed zometeen. In ieder geval, het is tijd voor het volgende plaatje. En... Ehm, ja, ik wilde een plaatje aanklikken en ik denk van ik heb die artiest al gedraaid. Dus dat kan niet. We gaan luisteren naar het volgende plaatje en dat is Frans-Duits. Het is niet een Duits-Franse plaat, maar gewoon Frans-Duits. hè? Dat begrijp je wel. De allereerste jaren van ons samen. We waren zo gelukkig met elkaar. Elk weekend gingen wij een avond stappen. Dat was voor onze liefde toch een groot gevaar. Ik zeg tegen werd jouw allergrootste vriend. Vergoorde daarmee alles in je leven, maar dat ik dat aan verdiend. Ik vroeg je vaak, waar ben je nou mee bezig? Geluk, dat zit hem echt niet in de drang. Jij maakt je eenzaam of bang bent, zal ik er zijn. Kom als de Ja, en uh, daar zijn we weer in CFM in de avond live. Helaas, uh, we hebben een eh, technische storing. En we gaan heel even naar Bob non-stop. En dan kom, hoop ik zo meteen bij u terug te komen.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 Degene die we wilden interviewen, Michael Omen en eh, Rob van Daal... die eh, ja, zijn alle twee niet bereikbaar. En het internetstoring hier gewoon in de studio. Dus we gaan lekker door met Bob non-stop. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week hopelijk zijn we er weer. Ik ga er wel vanuit. En ik beloof u Rob van Daal en ehm, ja, onze grote vriend ehm, Michael Omen gaan we zeker nog een keer eh, spreken in de uitzending. Maar volgende week hebben we niemand minder dan Peter Beens in de eh, of niet in de studio, aan de telefoon in de, in de studio. Dus dat eh, is hartstikke leuk. In ieder geval, dan kan u luisteren. Zelfde tijd, zelfde zender vanaf uh, 6 uur op uw Zandvoortse radio. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Voeg ons toe op Facebook. ZFM in de avond live.